Goedemiddag, ik ben Stef Bandstra en dit is het nieuws van NWS op 3. Huur jij een huis in de vrije sector, dan mag je huisbaas de huur volgend jaar waarschijnlijk niet met meer dan 4% omhoog gooien. Het is een voorstel van woonminister De Jonge en de Tweede Kamer wil dat nu met spoed gaan regelen. Huurprijzen zijn nu nog gekoppeld aan de inflatie, maar die is superhoog. In plaats daarvan moet er naar lonen worden gekeken, vindt Hugo omdat ja, als je de loonontwikkeling blijft volgen, dan zorg je ook dat mensen het altijd kunnen blijven betalen. De bedoeling is met deze wet om de excessen eruit te halen. De jongen wil dus vooral de huisjesmelkers hiermee aanpakken. Asielzoekers met een verblijfsvergunning blijven voorlopig alleen in Nederland. De nieuwe regel dat hun gezinsleden pas mogen overkomen als ze een huis hebben gevonden blijft van kracht. Maandag bepaalde de rechter in Haarlem dat de familie van een Syrische statushouder meteen naar ons land mag komen. En zette daarmee een streep door de nieuwe regel van de staatssecretaris, zegt mijn collega Rolinde. Maar wat doet Van de Burg nu? Die zegt, nou we moeten wachten tot er officieel een meervoudige kamer van de rechtbank naar heeft gekeken. Dat klinkt een beetje als juridisch geneuzel. En asieladvocaten zeggen nu, ja, Van den Burg die traineert eigenlijk. En die, eh, die doet alsof hij dan zo'n meer gezaghebbend oordeel wil afwachten. Maar wat hij feitelijk eigenlijk doet, is gewoon tijd winnen. Want hij is bang dat opvanglocaties anders weer snel overvol zitten en blijven. De Voedsel- en Warenautoriteit gaat onderzoek doen naar veetransporteurs... die varkens mogelijk veel vaker stroomstoten geven dan mag. Uit beelden van varkens in nood blijkt dat ze meerdere keren achter elkaar stroomstoten krijgen van 5000 volt, meldt RTL Nieuws. En goed nieuws voor mensen die regelmatig de trein pakken tussen het noorden en de Randstad. Vanaf zondag rijden er weer treinen tussen Lelystad en Dronten. Begin september kwam er een hoogspanningskabel op de bovenleiding terecht. En daardoor ging er zoveel stroom door alle kastjes en schakelaars van ProRail... dat er een hoop kapot ging. En het is nu bijna allemaal weer gefixt. Krijg je nog het weer. Er trekken buien over. Lokaal kan er ook wat natte sneeuw vallen. Tussendoor is er ook aardig wat zon bij 6 graden. En morgen ze buien en later dan ook weer wat zon en een graad of 4. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB paar korte files in onze regio. Op de A8 vanuit Amsterdam naar Zaanstad staat 3 kilometer bij Knop in Zaandam met 10 minuten vertraging. En ook 10 minuten oponthoud op de N247 vanuit Amsterdam naar Hoorn.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 De school reageert geschokt, de man was daar al 22 jaar in dienst. Zondag rijden er weer treinen tussen Lelystad Centrum en Dronten. Door een eh, grote stroomstoring was er drie maanden lang geen treinverkeer mogelijk op het traject... toen een hoogspanningskabel op een bovenleiding van ProRail terechtkwam. En Time Magazine heeft de Oekraïense president Zelensky uitgeroepen tot persoon van het jaar. De Amerikaanse tijdschrift noemt Zelensky een inspiratie voor Oekraïne. Het weer, buien met kans op natte sneeuw en lokaal is misschien glad. Ook morgen eerst nog wat buien, later zon en een graad of 4.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 niets liever, my darling Liever spend ik met jou de morning Maar het eind van de maand is calling Mijn phone Liefst zou ik jou bellen Maar zit kwap te tellen Ga met jou niet. gedrukt dat ik anders doe Dat is omdat ik ook anders ben Ik kan niet altijd komen naar je toe Waarom begrijp jij niet waarom ik ren?